7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De demonstratie van de Duitse anti-islambeweging Pegida... voor gedode cartoonisten van Charlie Hebdo is hypocriet. Dat vindt de Duitse minister van Justitie. Pegida wil onder meer in Dresden demonstreren met een rouwband om. Het zijn volgens de minister dezelfde betogers die journalisten vorige week nog voor leugenaars uitmaakten. Hij roept op niet de straat op te gaan. Sinds de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo zijn er in Frankrijk meer dan 50 gevallen van agressie tegen moslims geteld. Dat zegt de Franse Raad van Moslims op basis van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de Raad gaat het om 20 acties tegen moslims en meer dan 30 dreigementen. Het gaat onder meer om aanslagen op moskeeën. Fokker heeft een grote opdracht binnengesleept voor het maken van onderdelen voor de JSF. De vliegtuigmaker uit Papendrecht zegt dat het gaat om vleugelonderdelen van het gevechtsvliegtuig. Het is nog niet bekend voor hoeveel vliegtuigen de opdracht geldt en hoeveel Fokker eraan verdient. De industrie in Nederland verwacht tot 10 miljard euro aan opdrachten binnen te krijgen voor het maken van JSF-onderdelen. De gesprekken over het gasbeleid tussen minister Kamp en de Groningse burgemeesters en provinciebestuurders hebben weinig opgeleverd. De minister is tevreden over het gesprek, maar zijn gesprekspartners zijn kritischer. Zij vinden dat er niet snel genoeg wordt gehandeld en dat er te weinig wordt toegezegd. Op meerdere plaatsen in de stad en provincie wordt gedemonstreerd tegen het gasbeleid. Een Nigeriaanse aartsbisschop heeft de wereld opgeroepen net zoveel steun aan de strijd tegen Boko Haram te geven als aan de strijd tegen terreur in Frankrijk. Hij vindt dat het Westen de problemen in Afrika negeert. Afgelopen week pleegde de terreurbeweging bloedige aanslagen in Nigeria. Het weer in een groot deel van het land. Veel regen, het waait ook flink. Morgen trekt de regen weg en gaat het minder hard waaien.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 I'm just kicking back in Amsterdam. I've been pushing too hard, I've been thinking too much. going to wonder if I lost my touch. Right here, I'm gonna make my stand. Kick it back in Amsterdam. Well, it's hot back home in Tennessee.